KPN heeft vier van die systemen... en vermoedt dat het in al die systemen tegelijk misging. Ook het alarmnummer 112 kon daardoor urenlang niet worden gebeld. Volgens KPN ontstond het probleem heel snel en hebben de controlesystemen gefaald. Het bedrijf noemt de storing uitzonderlijk, omdat ook de drie backup systemen het lieten afweten. Het kabinet wil vanaf 2026 rekeningrijden invoeren. Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Daarmee gaan Nederlanders straks betalen per gereden kilometer. En er worden verschillende opties bekeken voor de invoering daarvan. Dit kabinet gaat het rekeningrijden niet invoeren. Dat zal een volgend kabinet doen. De VVD verzette zich altijd tegen de maatregel. Het plan is nu onderdeel van het klimaatakkoord... dat naar verwachting vrijdag wordt gepresenteerd. Ook minister Blok is bezorgd over het lot van gevangenen in Oeroesgan... die door Nederlandse militairen werden overgedragen aan de Afghaanse Veiligheidsdienst. Trouw meldde zaterdag dat ze door de Afghanen werden gemarteld en afgeperst. Het kabinet gaat uitzoeken wat er is gebeurd, beloofde Blok aan de Tweede Kamer. Drie mannen uit Utrecht zijn veroordeeld voor een aantal plofkraken. De hoofdverdachte moet tien jaar de cel in, de tweede verdachte zes jaar en de derde dertig maanden. De mannen pleegden acht keer een plofkraak door met een eh, schuif flitspoeder in de geldautomaat te schuiven. Eén keer maakten ze geld buiten, maar dat was door verf onbruikbaar. Het weer koelt af door wind uit het noordwesten. Vannacht is het 16 tot 20 graden. Morgen zon, aan zee laaghangende bewolking. In het noordwesten wordt het een graad of 18. In het zuidoosten wordt het opnieuw zo'n 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het gaat een stuk beter bij Noord-Holland nu de leegwaterbrug weer naar beneden is. Maar de files eh, staan er genoeg. Alles bij elkaar 25 files in de provincie. Ik beperk me daarom eh, tot de files met de meeste vertraging. Nou, de A4 Amsterdam-Den Haag. Ruim 20 minuten voor het knooppunt Burgerveen. De A7 springt eruit. Zaandam-Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 10 minuten extra. De A10 Zuid tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer. 5 kilometer, 20 minuten extra. De N9, Den Helder-Alkmaar tussen Bergen en Heilo, een kwartier. De N200 Amsterdam naar Halfweg, ook een kwartier extra bij Halfweg. En de N203 Amsterdam-Alkmaar tussen Kastrikum en Alkmaar zeker een kwartier vertraging. De 246 Beverwijk-Westgrafdijk voor de aansluiting met de 244 ook eh, ruim 10 minuten in de file.